onder wie de vier mannen die de kelen van de Deense vrouw van 24... en vrouw van 28 uit Noorwegen zouden hebben doorgesneden. De juwelier in Maastricht, bij wie voor 1,3 miljoen euro aan horloges is gestolen... denkt erover een beloning uit te loven om de inbrekers te vinden. Onder de gestolen waar zijn volgens hem unieke horloges. De daders namen in de nacht van maandag op dinsdag 150 horloges van merken als Cartier en Rolex mee. Ze zijn spoorloos, maar ze zouden wel goed te zien zijn op bewakingsbeelden. Bij een schietpartij in Rotterdam vanmiddag is een man zwaar gewond geraakt. Volgens een ooggetuige is hij twaalf keer onder vuur genomen. De gewonde is aangehouden als verdachte en afgevoerd naar het ziekenhuis. Er zijn nog twee andere verdachten opgepakt. De politie heeft zelf moeten schieten om de situatie onder controle te krijgen. Een ruzie zou de aanleiding zijn voor de schietpartij in Rotterdam. De staat van beleg in delen van de Oekraïne is opgeheven. President Poroshenko vindt dat er geen aanleiding is om de situatie in stand te houden. De staat van beleg werd eind november ingesteld in tien regio's in Oekraïne. Dat gebeurde vanwege opgelopen spanningen met Rusland... nadat de Russische marine in de Zwarte Zee drie Oekraïnse oorlogsbodems had geënterd. De 24 opvarenden worden nog altijd vastgehouden in afwachting van hun rechtszaak. Het weer bewolkt met vooral in het zuiden ook opklaringen... en een zwak tot matige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht koelt het af tot rond het vriespunt. Morgen weer bewolkt met in het zuiden wat zon. Het wordt een graad of vijf.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 quite right. After entering Samsound and listening to it, please fill out a feedback form and tell us what seemed to be real shit to guarantee safety to your perfect celebrations. Be sure, when playing this tune at maximum volume level, to chant around like everybody else does. sound quite right. After entering Samsound and listening to it, please fill out the feedback form and tell us what seemed to be real shit to guarantee safety to your perfect celebrations. Be sure, when playing this tune at maximum volume level, to chant around like everybody else does.